Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 24 moet vier maanden de cel in voor de rellen in Eindhoven. Volgens de rechter stond de man tussen de politie en de andere railschoppers in... en heeft hij de rest opgejut om mee te doen. Ook heeft hij stenen en een fiets naar agenten gegooid. De man werd herkend op beelden, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Er was heel veel gefilmd en hier was natuurlijk geen ontkomen aan dat hij dat was. Hoewel hij dat zelf nog eh, ontkende. Hij zegt dat hij iets anders aan had. Toen moest hij gaan staan van de politie. Toen bleek hij hier op de zitting precies dezelfde bodywarmer, eh, bodywarmer aan te hebben als op, die, <laughs> dat filmpje. En dezelfde schoenen, dus eh, nee, dat, dat was vrij kansloos. Later vandaag staan er nog drie railschoppers voor de rechter. Zij worden onder meer verdacht van vernielingen en het in brand steken van een auto van ProRail. Ajax moet het komende jaar iemand anders opstellen in het doel, want keeper André Onana is per direct geschorst. Hij heeft een dopingmiddel gebruikt. Zijn voetbalclub zegt dat het per, ongeluk is gebeurd. Onana zou, toen hij misselijk was, een verkeerde pil hebben geslikt die van zijn vrouw was. Ajax gaat nog wel in beroep tegen de beslissing van de UEFA. Nooit eerder deden er zoveel partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. In totaal hebben 37 partijen een geldige kandidatenlijst ingeleverd. Betekent dus dat je binnenkort in het hokje een behoorlijk groot stembiljet moet uitvouwen. Er begint vandaag een campagne voor boeren. Op hun trekkers zit vaak GPS-apparatuur waarmee boeren bijvoorbeeld heel nauwkeurig kunnen zaaien die apparaten zijn superveel geld waard. En dat weten dieven ook. Al gauw denk je bij GPS-systemen aan bijvoorbeeld een TomTom. Eh, nou, dat is echt geen TomTom. Dat is echt apparatuur voor precisielandbouw. En dat vertegenwoordigt echt een hele hoge waarde. Daar kun je een mooie auto van rijden. Want één zo'n systeem kost al gauw 20.000 euro. Superzuur dus voor boeren zoals Joel. Bij hem werd best wat apparatuur gestolen. Hij was gewoon woest. Eh, je denkt zelf van je hebt het goed van elkaar. Mij overkomt het niet. En toch overkomt hij je. En dan word je gewoon eh, ja, machteloos. De bedoeling van de campagne is dat boeren hun spul registreren of beplakken met speciale stickers. Die kun je alleen met grof geweld verwijderen. Een dief zou dan zijn eigen gestolen apparatuur moeten verwoesten. Het weer nog, kans op een buitje vanmiddag en het is 3 graden in het noorden, een graad of 10 in het zuiden. Dit weekend is het koud en er is sneeuw op komst. Het wordt een graad of 3 morgen voor de buien en daarna duikt de temperatuur onder nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N201 van Hilversum naar Uithoorn...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 Je weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden, je niet. Onze tijd is nu en hier. Er is al crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand?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 Ajax moet het een jaar doen zonder keeper André Onana... want hij is geschorst vanwege een dopingovertreding. In oktober werd een verboden middel in zijn plas gevonden. Onana zegt dat het komt doordat hij per ongeluk een verkeerd pilletje had geslikt... toen hij misselijk was. Aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand doen uiteindelijk 37 partijen mee. Dat is een naoorlogs record, heeft de kiesraad vanochtend bekendgemaakt. Het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. Het is 3 tot 12 graden. Morgen ook bewolkt en in de avond gaat het sneeuwen.